Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie in Keulen heeft ernstig gefaald op oudjaarsavond... toen honderden vrouwen zijn aangerand of beroofd. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Hij noemde de kwestie onaanvaardbaar. De politieleiding zette volgens hem ten onrechte geen reserveeenheden in. Ook laakte hij het gebrek aan openheid bij de politie in de dagen erna. Verslagen reacties uit de hele wereld na de dood van zanger en artiest David Bowie. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van leverkanker. Veel mensen wisten niet dat hij ziek was. Volgens de Vlaamse regisseur Ivo van Hoven voerde Bowie een ongelofelijke strijd tegen zijn ziekte het afgelopen jaar. Van Hoven werkte met Bowie samen aan een muzikale theatervoorstelling en wist als een van de weinigen van de ziekte van de zanger af. Het Groningen Museum doet vandaag extra de deuren open. In het museum is een tentoonstelling over het leven van David Bowie. Er zijn nieuwe bewakingsbeelden opgedoken van terreurverdachte Saleh Abdaslam. Op de beelden bij een tankstation bij de Belgische grens is hij te zien op de ochtend na de aanslagen in Parijs. Abdeslam is nog altijd spoorloos. De site van het voorbereidende trainingsprogramma van de Vierdaagse lag vanochtend een tijdje plat. Op via konden beginnende deelnemers zich vanaf 8 uur inschrijven. Het is alleen bedoeld voor mensen die de vierdaagse nog niet eerder hebben gelopen of uitgelopen. Binnen een uur tijd hadden al duizend mensen zich aangemeld. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken ondanks de lage rente toch steeds hogere winsten. Volgens de vereniging Eigen Huis is de gemiddelde extra winstmarge zelfs verdubbeld. Dat komt doordat de kosten voor banken om zelf te lenen zijn gedaald.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 Vandaag doe ik het nog alleen, maar ik heb begrepen... Eh, volgende week, eh, vanaf de 18e januari... heb ik weer een eh, sidekick, zoals dat heet. Een dame die mij komt assisteren als het gaat om... het op de hoogte brengen van het de nieuws... het weerbericht, enzovoort, enzovoort. En ook natuurlijk een beetje mee presenteren... en de smaak van de muziek van betrokkenen... een beetje naar voren brengen, ja... We gaan het allemaal beleven volgende week maandag 18 januari. Ja, we kunnen er bijna niet omheen. U heeft het ongetwijfeld eh, net in nieuws gehoord. Eh, bent u wat later afgestemd. Dan heeft u de computer ook nog niet opgestart. Dan heeft u nog eh, niet op Facebook bijvoorbeeld gekeken. Dan had u het natuurlijk ook kunnen lezen. Ja, David Bowie overleden. Het is bijna niet te geloven. Hij bracht net een nieuw album uit, Black Star. met een aantal fantastische stukken erop. En ja, het is niet, het is niet anders. Hij, hij had al eh, een hele tijd eh, leverkanker. En eh, is daar, heeft daar een enorme strijd tegen gevoerd. heeft niets bekendgemaakt in de media, dus niemand wist het. Dus het is echt als een donderslag bij heldere hemel... dat hij nu plotseling is overleden. Is dat allemaal bekend geworden recent? Nou, we wensen natuurlijk alle nabestaanden van David Bowie... heel veel sterkte toe. En ja, de wereld zal ongetwijfeld, net als ik eh, repertoire van hem draaien. En het is een beetje sorrow toch. spend my money. Get out there playing your high class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. En eh, bijna niemand wint de strijd. Gelukkig zijn er wel uitzonderingen van mensen die toch eh, er op tijd bij zijn. Met name als er natuurlijk eh, uitzaaiingen zijn in de rest van je lichaam... dan is het steeds moeilijker om die vreselijke ziekte onder de knie te krijgen. maar David Bowie heeft toch een enorme strijd tegen gevoerd... heb ik zojuist via de nationale media vernomen... En eh, ja, ik weet eigenlijk niet of je, of je leverkanker, want dat had hij... of je dat nou specifiek oploopt door drankmisbruik... of dat je dat gewoon überhaupt eh, kan krijgen eh, in, in alle organen, zoals ook je lever. Je hoort natuurlijk veel van darmkanker, je hoort veel van longkanker. Leverkanker hoor je dan wat minder. Maar ja, het is vreselijk. En hij had net zo'n prachtig nieuw album uit, luisteraars. Dat heet de Black Star. Ik ga er straks natuurlijk wat van draaien, want eh, daar kom ik niet omheen. En eh, u zult op de eh, nationale zenders natuurlijk ook, maar ook bij Radio Zandvoort... deze week denk ik veel repertoire van David Bowie voorbij horen komen. En zo hoort het ook natuurlijk. We gaan eventjes verder met een, een paard zonder naam, A Horse With No Name.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 The heat was hot it felt good to be out of the rain In the desert, you can remember your name There ain't no one for to give you no pain La la After two days in the desert sun My skin in the groep America. A Horse With No Name, dit keer vertolkt door de groep Nightbird. Ja, luisteraars, zal het dan toch nog eh, gaan beginnen... de winter eh, van 2015, 2016. 2015 kan al niet meer. Toen hadden we alleen maar palmbomen in onze achtertuin. Maar 2016, eh, deze week, eind van de week... schijnt het toch wat kouder te gaan worden. En hebben we kans, zo lees ik in de media... op sneeuwval. Nou, daar ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. En ik weet niet hoe het, eh, hoe het met u is, maar ik vind het echt wel gezellig hoor. Als er af en toe een pakje sneeuw valt. moet niet te lang duren, het is voor het verkeer natuurlijk ellendig. Maar het is voor, eh, voor de sfeer, voor de romantiek, voor de natuur. Lekker wandelen in de sneeuw en zo. In de bossen, nou geweldig. Is het natuurlijk zalig. En uh, eh, Enia, die bereidt ons vast voor. Dat doet ze met Admit the Falling Snow, oftewel... Laat het nou gewoon toe, al die vallende sneeuw. fantastische sound van uh, eh, Enya met eh, Admit the Falling Snow. Oftewel, eh, ja, laat het toe gewoon en geef het ook toe dat de sneeuw valt. En ontvang de koude sneeuw warm. Zo zou ik het <laughs> eigenlijk willen formuleren. Ja, mooi hè? En ja, e altijd heerlijk om naar te luisteren. En dat geldt ook zeker voor de Eagles. Die zo'n drankje nemen. En dan moet je eerst wat zout op, je, op, de, op de palm van je hand leggen. Dan neem je zo'n nipje zout en daarna neem je een eh, glaasje tequila. gaat het zonnetje vanzelf schijnen. Another Tequila Sunrise, The Eagles. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. never end. Another Tequila Sunrise. Eh, u heeft ze ongetwijfeld herkend, de heren Eagles. Ik ga even wat draaien voor mijn eh, vriendin in Bloemendaal. Die, eh, als ze in de achtertuin loopt, dan zegt ze altijd... wat is het gras hier toch mooi groen.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 Dit is Zandvoort Lunch, luisteraars. Ja, in de jaren 60 uh, eh, toen ik nog een heel klein jongetje was, ben ik nog hoor, ik ben nog niet zo groot. Maar toen, ja, toen, begonnen we eh, met een bandje. Ik, ik, ik, kreeg een drumstel. En in die tijd, ja, was je bijna veroordeeld tot een, tot een shadowband. Want eh, de meeste jongens, en, en ook meisjes trouwens, speelden gitaar eh, of drum of basgitaar. En begonnen dan met een bandje, een shadowbandje. In die tijd speelde ik met een aantal buurtgenoten, maar ook een, eh, een jongeman, toen nog, uit Haarlem-Noord. Genaamd Ger de Zwart. En Ger die kon uitstekend solo-gitaar spelen. Dat viel meteen al op. Een van de weinige gitaristen die dat eigenlijk allemaal foutloos deed. En eh, nou, daar heb ik eh, de eer gehad om daarmee samen te werken. En eh, hij is misschien nu eh, op het internet aan het luisteren naar Radio Zandvoort. Daarom vind ik het zo leuk, om voor jou speciaal te draaien. Een nummer eh, waar ik altijd gek op was om, om te drummen. En dat komt omdat er ook een beetje drumwerk in zit. Ik heb het niet over Little B. Dat zou weer te ver voeren. Nee, ik heb het over de Tales of a Reggae Tramline. Speciaal voor Gerda Zwart. bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Ja, luisteraars, ik zei het net al. Ik moet het vandaag nog even alleen doen. Dus ik heb zoveel mogelijk nieuws voor u verzameld. Eerst maar weer eens even over de, de, de die aankomende woensdag plaatsvindt. 13 januari tussen de klok van 1 uur en 4 uur... kunt u kerstbomen inleveren bij de remise aan de Kamerlingonnenstraat... of bij het Schuitengat. Want de traditionele kerstbomenverbranding is dit jaar dus... ik zei het al op woensdag 13 januari. Dat begint om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Dus de doorgang, doorgang aan de achterzijde van Dirk van der Broek. En dan loopt u richting het strand met kerstbomen kerstbomen kunnen dus de 13e januari worden ingeleverd. Eh, ik zei het al. Tussen 1 eh, en 4 uur. Voor elke boom die u inlevert, luisteraars, krijgt u een kwartje en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers, lotnummers bekend. En dat gebeurt in de Zandvoortse Courant en ook op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet deelnemen aan deze actie. En eh, nou, dat spreekt voor zich doe voorzichtig en ga niet zelf met die kerstbomen lopen, lopen, lopen klooien met, met, met vuur en zo. Hè? Jongelui, denk eraan hè. Elektrisch rijden in Zandvoort wordt alom makkelijker. Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende vraag naar laadpalen... dat is natuurlijk belangrijk als je elektrisch wil rijden heeft het college besloten om een openbare laadpaal te plaatsen aan de JG Metzgerstraat. En het is nabij de Jacob van Heemskerkstraat. Deze laadpaal is recent geplaatst en wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Zodra er een bord is geplaatst zijn deze parkeerplaatsen uitsluitend nog bedoeld voor het laden van elektrische voertuigen. Deze laadpaal is vergelijkbaar met de bestaande laadpalen aan de Hoge Weg en ook aan de Zandvoortselaan. Door een aanpassing in het vergunningstelsel eh, zijn er eh, parkeervergunningen en andere gebieden geldig. Sorry, even opnieuw. Door een aanpassing in het vergunningstelsel eh, is, zijn ook parkeervergunningen voor andere gebieden geldig alle plekken die zijn gereserveerd voor elektrisch laden. Zodat zo efficiënt mogelijk van deze gereserveerde plekken gebruik kan worden gemaakt. Nou ja, ik denk dat ze bedoelen dat u er gewoon niet mag staan. Eh, omdat dat bestemd is voor mensen die hun auto willen opladen. Het verkeersbesluit dat nodig is voor het reserveren van deze twee parkeerplaatsen... bij deze laadpaal is inmiddels in zagen, ter inzage gelegd. Eh, en in verband met het verkrijgen van subsidie is het noodzakelijk de laadpaal te plaatsen eh, voor de afloop van de bezwaartermijn. Nou, u kunt ook zelf zo'n oplaadbare laadpaal aanvragen. Om het gemakkelijker te maken een openbare laadpaal aan te vragen... heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Allego. Deze leverancier mag de gemeente Zandvoort op basis van een aanvraag... van een particulier of bedrijf laadpalen plaatsen in een openbare ruimte. Nou, dan moet u eventjes... Eh, eh, surfen naar openbaarladen.nl als u daar meer over wilt lezen. Openbaarladen.nl uh, eh, eh, dan kunt u lezen hoe het werkt om in aanmerking te komen voor het plaatsen van zo'n laadpaal. De aanvraag is overigens gratis en de laadpalen zijn geschikt voor alle operators. Voor het laden betaalt u een vast tarief per uur en een starttarief. Aankomende zaterdag, luisteraars, is het zover. Dan vindt het jaarlijkse jeugddebat plaats op het gemeentehuis. Dit debat vindt plaats als afronding van het thema jeugd en politiek. Eerder ontvingen alle scholen het leskoffertje... en brachten leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis. De jeugdraad krijgt 2000 euro en mag dit besteden aan een van de voorgedragen projecten. Door de scholen zijn verschillende projecten voorgedragen. De leerlingen zullen op 15 januari om 1 uur met elkaar in debat gaan over de volgende onderwerpen. Een schone Zandvoort begint bij jezelf. Het opknappen van het skateplein en ook nut van eh, een les over wat je doen moet als je onverhoopt in een wak valt. Nou ja, het wordt kouder, dus het kan zomaar gebeuren dat er ijs op de sloten komt. Dus dan wordt dat weer een heel actueel onderwerp. De gemeente is van plan om volgende week eh, het plantsoen aan de Keesomstraat... en dat is ter hoogte van de bushalte, te renoveren. Het gaat om het terrein gelegen tegenover de flat De Vazant. In het verleden zijn er verschillende overlegmomenten geweest... tussen de gemeente en de bewoners. Dit om na te gaan wat de opvattingen zijn van de directomwonenden omwonenden... bij het kappen van grote populieren. De meningen die bleken echt, echt eh, te verschillen. Maar inmiddels zijn er als gevolg van een zware zomerstorm in juli 2015... sowieso al een aantal bomen omgewaaid. De overige populieren zullen nu ook omgekapt worden. En eh, mede omdat ze ook een, ja, een veiligheidsrisico vormen. Naast de bomen worden ook de groenvakken gerooid... en de speelelementen worden opgeruimd. Een aantal kleinere bomen blijven gehandhaafd... waardoor een esdoren en ook twee meidoren's. Nou, dan, de nieuwe eh, dan de nieuwe inrichting van het terrein. Het wordt ingericht als een duin. De flat komt als het ware in het duin te liggen. Dit doordat zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de flat een, duin, een duinlandschap ligt. Er worden grondheuvels aangebracht die beplant worden met helmgras en duindoren. De heuvels worden vervolgens nog ingezaaid met een bloemrijk duinmengsel om extra bloemen te krijgen. En daarnaast worden dennenbomen teruggeplant. Samen met de meidoorns vormen zij de beplanting van een echt duinlandschap. Dennen zullen in hun eindhoogte aanmerkelijk veel kleiner blijven dan de huidige populieren. De heuvels die zullen ongeveer 80 centimeter tot, eh, tot 1 meter hoog worden zodat eh, het terrein met het oog op de sociale controle allemaal eh, overzichtig blijft. Ik wil zeggen goed zichtbaar blijft vanaf de weg. Momenteel staan er op het terrein een aantal paddenstoelen. Als ze nog in goede staat verkeren worden ze teruggezet. De huidige iepen rond het eh, terrein die blijven gehandhaafd... en worden beschermd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Nou, er zal dan een beetje overlast ontstaan. Naar verwachting zal het beperkt blijven tot ongeveer twee weken. En die overlast bestaat dan voornamelijk uit het geluid van machines... tijdens de kap- en grondwerkzaamheden. Ik geef u nog even de planning. De start van de werkzaamheden, 11 januari vandaag dus. Het duurt tot 13 januari. Dan gaat het om de kappen van de grote populieren... en het rooien van het groen. Het grondwerk begint op 13 januari. Dat is dan, eh, als het goed is, 22 januari is dat eh, voltooid. Dan heb ik het over het aanbrengen van de heuvels. En het aanbrengen van de beplanting vanaf 19 januari. En dat is een beetje ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Eh, en dat zal ook nog in mei 2016 worden voortgezet. Ja, de politie heeft gisterochtend het verkeer in de tunnel stap moet eh, moeten laten rijden... omdat een man <laughs> zijn matrassen, u hoort het goed... zijn matrassen lopend door de tunnel vervoerde. De politie kreeg gisterochtend een melding van een voetganger in de Velsertunnel. Toen agenten polshoogte kwamen nemen... zagen zij een man met twee matrassen door de tunnel lopen. Hij verklaarde dat hij tot het begin van de tunnel de matrassen vervoerde in een auto... maar dat dat niet goed ging en de bestuurder hem daar eh, met matrassen afzette... om zelf hulp te halen. De man had blijkbaar geen tijd om op hulp te wachten... en liep met het matrassen ja, door de tunnel. De politie kwam de man halverwege de Velsertunnel tegen. Agenten vonden dat deze manier van spullen verhuizen wel erg gevaarlijk was... en besloten het verkeer tijdelijk stil te leggen. Omdat de matrassen op het dak van de politieauto vervoerd konden worden... naar de juiste locatie... Nou, dat is de service van de politie. Op dat, zo moet ik het zeggen... de matrassen vervoerd konden worden naar de juiste locatie. Na enig oponthoud kon de tunnel weer vrijdag worden vrijgegeven... De man heeft wel een boete gekregen van 110 euro... omdat hij er bewust voor koos met twee matrassen door de tunnel te lopen. Ja, dat kan allemaal gebeuren in Nederland.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 Maar in het weekend is het waarschijnlijk meestal droog. Gedurende de week wordt het kouder en stijgt de kans op winterse perikelen. Met sneeuw of natte sneeuw en op grote schaal ook vorst in de nacht. Nou, vandaag trekt dan een regengebied noordwaarts over het land. daarna volgen droge en buiige perioden. De wind komt uit zuid tot zuidoostelijke richting en het is in het binnenland eh, het geval dat de wind dan matig van kracht wordt. Aan zee, op het IJsselmeer, dan waait de wind vrij krachtig. En de temperatuur komt daaruit op 6 of 7 graden. Vanavond en vannacht worden droge perioden afgewisseld met een bui. En tussen de bewolking door is er ook wat ruimte voor opklaringen. De wind draait naar het zuidwesten. En de temperatuur gaat eh, vooral bij de heldere momenten dalen naar een waarde van 2 tot 5 graden. Morgen moeten we rekening houden met enkele buien. De zon die schijnt meestal verborgen achter een dicht, dikke laag bewolking. En de temperatuur die stijgt wederom naar een graad of 6, 7. De wind is matig tot krachtig en komt uit westelijke richting morgen. Woensdag liggen er opnieuw eh, buien in het verschiet. Maar tussendoor schijnt ook af en toe even de zon. In Zeeland kan de temperatuur oplopen naar zo'n 7 eh, graden. Maar in het noordoosten... Uh, wordt het met maximaal 4 graden qua temperatuur. Eh, ja, nauwelijks... Eh, eh, nou, ik zeg het helemaal fout. In Zeeland kan de temperatuur oplopen naar 7 graden. Maar in het noordoosten wil het met minima of maximaal 4 graden qua temperatuur niet vlotten. Zo moet ik het zeggen. De wind is west tot noordwestelijk en maakt het voor het gevoel niet warmer. Donderdag begint de dag koud en wordt het op, uh, opnieuw in de middag ook niet warmer dan 3 tot 4 graden. De bewolking laat weinig ruimte over voor de zon en er komen verschillende buien voor. Op de meeste plaatsen valt regen, maar nou, dan gaat het dus beginnen. Regionaal kan er ook dan nog natte sneeuw vallen. Vrijdag wordt het nog iets kouder, begint de dag op veel plaatsen met vorst. De buien die blijven ook deze dag aanwezig en kunnen lokaal een, een zeer winters tintje krijgen. In het weekend is het veelal droog, maar als er iets valt, dan is het lichte sneeuw. In de nachten vriest het op grote schaal en overdag dan, dan eh, stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar eh, een paar graden boven nul. In het noordoosten overigens, dan kan het ook overdag blijven vriezen. Tot zover het weer van uh, omstreeks de klok van 11 uur. Wat ik geciteerd heb vanaf de site van Weer Online. Daar kunt u heen surfen, luisteraars, als u meer informatie wilt. gaan we weer snel verder met muziek. Dat doen we met uh, eh, Mr. Kenny Rogers, Ruby. Don't take your love to town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, Ruby. I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love the town. For God's sakes, turn around. Wat had hij een pech, hè? die Kelly Rogers met, uh, met zijn Ruby. Maar ik geef gewoon een... Uh... Lovers Concerto voor die man. Door de helaas ook al overleden Cilla Black. zei het al in het begin van de uitzending... natuurlijk vanwege het overlijden van eh, David Bowie... Eh, een aantal nummers eh, van zijn oude repertoire... maar ook het nieuwe repertoire natuurlijk straks. en dat doe ik meteen op zoek van Onno Hulshoff. Die vraagt aan mij natuurlijk om even een, ruim, een ja, ruimtereisje te maken... met Space Oddity, een van zijn grote hits, David Bowie.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 Space Oddity, David Bowie. En eh, het was niet alleen een, eh, een aparte zanger met apart repertoire. Maar hij zag er natuurlijk ook al heel apart uit. Hij kleedde zich extravagant. En eh, het was eigenlijk een totaalplaatje. Zo werd ook door Giel Beelen vanmorgen op de radio eigenlijk verteld. Die zei van ja, David Bowie, je kon er niet omheen. Het was een een uiterste uh, bijzondere persoonlijkheid. Uh, bijzonder omdat hij echt opviel in, in, zijn performance, zeg maar. Maar natuurlijk niet in de laatste plaats om de kwaliteit van zijn muziek. Want daar, is, uh, daar zijn de meeste mensen het over eens. Dat was allemaal ja, dik in orde, geweldig. Het is nog steeds maandag, luisteraars. Luister maar. so good to me. Monday morning, it was all. turns other day. Every other day. Every other day. Every other day of the week is fine. Yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday. Can't trust that day Een dag die je kennelijk niet kan vertrouwen volgens de papa's en de mama's. Monday, Monday, it's here to stay. Nou, het kan nog niet elke dag maandag blijven. Dus de tekst klopt niet helemaal, maar ik vergeef het ze, want ze zingen het heel mooi. En het is een grote hit geweest. Van de papa's en de mama's, I Call Your Name, dat zongen ze ook. Maar dat zongen ook de Beatles, luister maar. you're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. just the same. I never weep at night. just the same I never weep at night I call your name I call your name I call your name I call your name I call your name, de Beatles en met Wonderful World, Wonderful People van Jimmy Cliff eh, gaan we naar reclame nieuws en reclame dus straks nog een volgende uur bij u terug, luisteraars...